but don't look down. Cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, Been holding it in for a while, Take you with me if I can.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 De topman van het spoorbedrijf zei tegen een onderzoekscommissie dat de trein diezelfde ochtend nog was gecontroleerd. Bij het ongeluk kwamen 79 mensen om en raakten er 140 gewond. De machinist die veel te hard reed zit vast op beschuldiging van 79 gevallen van dood door schuld. Nederland wil terreurverdachte Sabir K. nog steeds uitleveren aan de Verenigde Staten. De staat gaat daarom in cassatie bij de Hoge Raad. Het gerechtshof heeft de uitlevering verboden... omdat de Amerikanen mogelijk betrokken zijn geweest bij de foltering van K... door de Pakistanse geheime dienst. De Verenigde Staten willen Sabir K., die weer op vrije voeten is... vervolgen voor het beramen van aanslagen op militairen in Afghanistan. Justitie wist niet dat een zesjarig Georgisch meisje acute leukemie had toen ze eind vorig jaar werd uitgezet. Dat zegt staatssecretaris Teven. Volgens het tv-programma De Vijfde Dag was het meisje al wekenlang ziek, maar kreeg ze niet de hulp die ze nodig had. Teven laat de zaak onderzoeken door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Coalitiepartijen VVD en PvdA in de Tweede Kamer vinden de hoge inflatie vervelend en een punt van zorg, maar niet onverwacht. Ze wijzen op de huurverhoging waardoor het scheef wonen wordt aangepakt en op de btw-verhoging van vorig jaar. PvdA Nijboer gaat ervan uit dat de inflatie volgend jaar onder de 2% is. De inflatie steeg vorige maand tot 3,1%, het hoogste niveau in vijf jaar. Ondanks laboratoriumonderzoek in Roemenië is nog niet duidelijk wat er is gebeurd met de zeven kostbare schilderijen die vorig jaar uit de kunsthal in Rotterdam zijn geroofd. Zeker is dat er drie of vier olieverfdoeken zijn verbrand, maar de experts kunnen niet aantonen welke. In Roemenië staan volgende week vijf verdachten terecht. Het weer, geregeld zon, ook stapelwolken. Vanavond blijft het droog. Het is zo'n 21 graden.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 she ain't bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a hundred years not dead, would I pull up on side, let you pay uh-uh.